Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij explosies in de Oekraïnse stad Lviv is een politieagent om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. De explosies waren vlakbij het historische oude stadscentrum... en volgden na een melding van een winkelinbraak. De eerste knal was toen de politie ter plaatse kwam... en toen een ander politieteam naderde volgde een tweede explosie... Volgens de autoriteiten in Lviv zijn meerdere auto's beschadigd en ramen van gebouwen gesneuveld. In Noord-Brabant is vannacht een ernstig ongeluk gebeurd. Dat werd vermoedelijk veroorzaakt door een spookrijder. Hoeveel mensen betrokken waren bij het ongeluk is nog altijd niet duidelijk. Wel is op foto's te zien dat één auto grote schade heeft opgelopen. Ruimtevaartorganisatie NASA stelt opnieuw de geplande maanmissie uit. Vrijdag werd nog groen licht gegeven voor de bemande vlucht naar de maan volgende maand. Maar nu blijken er toch technische problemen te zijn in de raket... Een paar weken geleden werd de missie ook al uitgesteld vanwege problemen in de raket. De eerstvolgende kans is in april. De maanmissie van NASA is een voorbereiding op de missie... waarbij voor het eerst in ruim 50 jaar weer mensen op de maan moeten landen. De raket moet vier astronauten in een capsule om de maan brengen. Op de 16e en laatste dag van de Olympische Winterspelen komen de Nederlandse bobsleiers in actie. Na de runs van gisteren staat de viermansbob van stuurman Dave Wesselink op de 13e plaats. En vandaag zal het team proberen om door te dringen in de top 10. Andere landen strijden vandaag ook om medailles bij het langlaufen, freestyle skiën en de finales van het curling en ijshockey. In de medaillespiegel staat Nederland nu op de derde plek met 10 goud, 7 zilver en 3 bronzen medailles. Het weer, het is bewolkt en regenachtig bij een graad of 10. Ook de rest van de ochtend kan hier en daar flink regen vallen. Vanmiddag wordt het geleidelijk droog en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij knooppunt Holendrecht.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 Jennifer Oeken.